12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nigel Farage stapt op als partijleider van UKIP. Hij zegt dat hij zijn leven terug wil. Farage was een van de grootste voorvechters voor een brexit. Hij zegt dat zijn belangrijkste doelstelling was om Groot-Brittannië uit de EU te halen... en dat hij nu het gevoel heeft dat zijn werk erop zit. UKIP is er volgens Farage in geslaagd om vele mensen te inspireren... die normaal nooit naar de stembureaus gaan. Een bestuurder van een zorginstelling in Zuid-Holland heeft vermoedelijk in vijf jaar tijd ruim anderhalf miljoen euro verduisterd. De man en zijn vriendin zijn aangehouden. De recherche Zorgfraude heeft vier anderen gearresteerd voor medeplichtigheid. De naam van de zorginstelling in Zuid-Holland is niet bekendgemaakt. Het is een stichting die zorg en huisvesting biedt aan licht verstandelijk gehandicapten. De Tweede Kamer is geschrokken van de conclusies in het inspectierapport over verpleeghuizen. Daarin staat dat de zorg in tientallen instellingen onder de maat is. De VVD noemt de uitkomsten een nachtmerrie voor mensen met ouders in een verpleeghuis. Oppositiepartijen SP en PVV geven staatssecretaris Van Rijn persoonlijk de schuld van de problemen. Brancheorganisatie Actis zegt dat er ruim 100 miljoen euro extra nodig is om patiëntveiligheid te garanderen. Het arbitragehof voor de sport, het CAS, heeft de straf die Feyenoord door het tuchtcollege van de UEFA kreeg opgelegd vanwege racisme verlaagd. Feyenoord was veroordeeld tot een boete van 50.000 euro en het spelen van de eerstvolgende Europese wedstrijd zonder publiek nadat een supporter een opblaasbanaan op het veld had gegooid. Het CAS maakt daar nu een voorwaardelijke straf van. Volgens Feyenoord-directeur Gudde had de actie niks met racisme te maken... De supporter die de banaan op het veld gooide is zelf een Antilliaan. Het weer nog regelmatig zon met in het noorden van het land een enkele bui.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 I'm your main target. Come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. slow and yes, I must react second. Yeah, I'm feeling.